Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In het eerste debat met het nieuwe kabinet zijn Frans Timmermans van GroenLinks PvdA... en Geert Wilders van de PVV flink met elkaar gebotst. Timmermans noemde de PVV een partij met racistische ideeën. Onder meer vanwege uitspraken van PVV'ers over de omstreden omvolkingstheorie. Wilders vindt de kritiek belachelijk. Niemand, geen één PVV'er in de Tweede Kamer, in het kabinet, in Nederland... heeft iets met racistische natietheorieën. Wij zijn hier de grootste vriend in dit huis zo ongeveer... van het Joodse volk en de staat Israël. Hoe durft u ons dat in onze schoenen te schuiven? Timmermans gaat een motie van wantrouwen indienen... tegen PVV-ministers Faber en Klever. De CO2-uitstoot van Google is in vijf jaar tijd met bijna de helft omhoog gegaan. En dat komt vooral door datacenters die erbij zijn gekomen voor de AI-systemen van het bedrijf. Kunstmatige intelligentie heeft veel computerkracht nodig en dus ook veel stroom. Je hoort mijn tech-collega Nando Kastelein. Het laat zien dat de ambities op het gebied van AI kunnen botsen met ambities op het gebied van duurzaamheid. Google moet nu zelfs erkennen dat het niet weet of het zijn eigen duurzaamheidsdoelen voor 2030 gaat halen. Google wil dan helemaal energie-neutraal neutraal zijn. Dat noemen ze nu wel extreem ambitieus. Ergens in een betonnen bunker in de bossen bij Zeist ligt letterlijk een goudschat. In de kluis van de Nederlandse bank liggen 14.000 goudstaven opgeslagen... met een waarde van 11 miljard euro. Die kluis is er sinds een jaar en het was altijd een raadsel hoe die er van binnenuit zou zien. Tot nu, want mijn collega Jeroen Schutijzer mocht bij hoge uitzondering een kijkje nemen. Nou, daar liggen ze, te blinken. Ik zou aanraden om te proberen eentje op te tillen. Eh, het ziet er min of meer uit als een, eh, als een baksteen. Mag ik er één laten vallen? Zeker niet. Nou, liever niet laten vallen. Het is wel heel erg zwaar, zeg. Met één hand. Nou, ik ben toch wel... Dat is wel heel zwaar, ja. Ja, het is wel zwaar, hè? Nou, behalve goud ligt er in Zeist ook nog een voorraad van 150 miljoen munten... en 6 miljard euro aan nieuwe bankbiljetten. Het weer. In het midden en oosten nog volle buien. In de rest van het land wordt het langzaam droog en gaat zelfs de zon nog even schijnen. Vanavond wel weer overal buien en het is zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor de 5 minuten vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 5 minuten. Op de ring van Amsterdam bij de Koentunnel 5 minuten vertraging richting Den Haag...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 Iemand had opgeroepen tot een gewelddadige demonstratie op het schoolplein. De politie blijft de komende dagen in de buurt. Vlak over de grens in Duitsland is vogelgriep uitgebroken op een leghennenbedrijf. Alle 91.000 dieren zijn gedood. Het gaat om besmettingen met de H7-variant. Dat is een ernstige vorm van het virus. Door de groei van AI-systemen is de CO2-uitstoot van Google fors toegenomen. In vijf jaar tijd met bijna de helft. Toepassingen die draaien op AI hebben veel computerkracht nodig en verbruiken daardoor veel energie.